Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije heeft de politie bij invallen in het hele land 20 verdachten opgepakt... die mogelijk banden hadden met terreurorganisatie IS. Volgens het Turkse persbureau Anadolu hadden de verdachten plannen om een aanslag te plegen. Bij de invallen zijn wapens gevonden. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zei dat duidelijk is... waar en wanneer de aanslag zou worden gepleegd... maar hij wilde verder geen details geven. De Chinese minister van Defensie heeft kritiek geuit op de Verenigde Staten... voor hun openlijke steun aan Taiwan... en de Amerikaanse bemoeienis bij het conflict in de Zuid-Chinese zee. Op een defensietop met Aziatische landen in Singapore zei hij... dat China zal vechten tot het eind met iedereen die probeert Taiwan van China af te splitsen. Zoals hij dat noemt. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. In El Salvador is de nieuwe president Bukele beëdigd. De 37-jarige Bukele werd in februari gekozen als opvolger van Salvador Sanchez Seren, een linkse voormalige guerrilla-leider. In zijn speech noemde Bukele El Salvador een ziek kind na jaren van veel geweld en corruptie. El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt beschuldigd van verkrachting. Een vrouw zegt dat hij dronken was en tegen haar wil seks met haar had op haar hotelkamer. Ze heeft aangifte gedaan. Persbureau EP heeft die in handen. Neymar heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Zijn vader zegt dat hij in de val is gelokt. Liverpool heeft de Champions League gewonnen. Met de Nederlanders Van Dijk en Wijnaldum in de basis... kwam Liverpool tegen Tottenham Hotspur al na twee minuten op voorsprong... door een penalty van Salah. Vlak voor tijd maakte Origi voor Liverpool de 2-0. De club wordt vanmiddag gehuldigd. Het weer volop zon en zeer warm, 27 tot 32 graden. Vanavond lokaal een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 face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 bang. En ik geef je dat van mij.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 嘿。 lente.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 get ready for it. You better get ready for it. You better get ready for it. You better get ready. internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 ZFN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 Some say love.